9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De uit Nederland. Volgens Kamerlid Bosman komt het te vaak voor dat jongeren van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hier in de criminaliteit of de bijstand belanden. Omdat Antillianen deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen ze zich hier zonder problemen vestigen. Bosman vindt dat een Antilliaan werkvermogen of een opleiding moet hebben voor hij naar Nederland komt. De VVD verdedigt vandaag in de Tweede Kamer opnieuw een wetsvoorstel... waarvan hij een eerste versie al in 2012 indiende. Dat sneuvelde toen omdat de PvdA er niets in zag. De politie maakt zich zorgen over de toename van gedumpt synthetisch drugsafval. Dat blijkt uit een rapport van het programma Politie en Wetenschap. Uit dat rapport blijkt volgens Omroep Brabant dat 1 op de 5 illegale dumpingen plaatsvindt bij een gebied waar drinkwater wordt gewonnen. De onderzoekers schrijven dat de politie steeds meer dumpingen registreert, maar daarmee is nog niet duidelijk hoeveel afval er werkelijk is. Israël is in diepe rouw, heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd... in een eerste reactie op het overlijden van Shimon Peres. Zijn kabinet komt later vandaag bijeen om een staatsbegrafenis voor te bereiden. Netanyahu zei ook dat het lichaam van de overleden oud-premier en oud-president... wordt opgebaard in de Knesset, het Israëlische parlement. Vanuit de hele wereld komen reacties op het overlijden van Peres. Amerikaanse president Obama zegt dat een van de grootste wereldleiders is heen gegaan. De Duitse minister Steinmeier van Buitenlandse Zaken zegt dat Duitsland een vriend heeft verloren en treurt om de dood van Peres. Het weer bewolkt en droog, later vanuit het westen steeds vaker zon. En het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort... tussen Hilversum en Bunschoten. Op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen... tussen Akersloot en Beverwijk. Op de A13 in Haag richting Rotterdam... tussen Prins Klausplein en Delft-Zuid 6 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum. En vanuit Almere naar Gorkum op de A27 tussen Hilversum en Rijnsweerd. Op de N44 in beide richtingen bij Wassenaar 3 kilometer.